Nieuws van 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse luchtruim is gesloten. Er vertrekken en landen geen vliegtuigen meer. Door de aswolk uit IJsland kan er mogelijk twee dagen niet worden gevlogen. Maar in elk geval tot de komende ochtend 6 uur niet. De KLM vliegt sowieso niet tot de komende middag 2 uur. Transavia niet tot 4 uur. De KLM raadt reizigers aan de komende dag niet naar Schiphol te komen en de website in de gaten te houden. Extra kosten van passagiers worden door de KLM vergoed. Het vliegverkeer ligt in een groot deel van Noord-Europa plat. Bij de Kuip in Rotterdam hebben Feyenoord-aanhangers de confrontatie gezocht met de ME. De sfeer bij het stadion was grimmig. De politie werd met stenen bekogeld en supporters probeerden op te rukken naar een politiebureau in de buurt. De avond begon met een demonstratie bij het stadion van ruim 300 Feyenoord-fans... tegen het besluit om de finale van de KNVB-beker over twee wedstrijden te spelen. De brand in de duinen bij Bergen en Schorel is onder controle. Ondanks de sluiting van het luchtruim zette Defensie twee blushelikopters in om bij het bluswerk te helpen. De brandweer blijft de hele nacht nablussen en zegt dat er vooral veel rookoverlast is. Gisteravond was er ook al een duinbrand. Die brand was afgelopen nacht onder controle, maar leidde de afgelopen middag weer op. Zangeres Anouk en de band Kane zijn de grote winnaars van de 3FM Awards. Anouk won de prijs voor beste zangeres en sleepte met haar cd For Bitter or Worse de award voor het beste album in de wacht. Kane werd de beste band en won de award voor beste single. De prijs voor beste zanger ging naar Guus Meeuwis. De 3FM Award voor beste nieuwkomer was voor de zanger Whalen. De jaarlijkse radioprijzen voor Nederlandse artiesten werden uitgereikt in de Gashouder in Amsterdam. Het weer vannacht is het vrij bewolkt en droog. De temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden.